Jij bent de zon in mijn leven, Marie. Jou wil ik alles graag geven, Marie. Jij bent de zon in mijn leven, jij maakt mijn hart zo blij. Wat ook een ander mag zeggen van jou, een zonneschijn een ander mag zeggen van jou, mijn zonneschijn ben jij. De liefde is een wonderlijk spel, het mooiste in het leven. Als ik maar heel dicht bij jou kan zijn, dan klinkt in mijn hart dit refrein. Jij bent de zon in mijn alles graag geven. Roze Marie, jij bent de zon in mijn leven. Jij maakt mijn hart zo blij. Wat ook een ander mag zeggen van jou, mijn zonneschijn ben jij. Wat ook een ander mag zeggen van jou, mijn zonneschijn ben jij. Jij bent de zon in mijn leven, roze Marie. Jou wil ik alles graag geven, roze Marie. Jij bent de zon in mijn leven, jij maakt mijn hart zo blij. dat ook een ander mag zeggen van jou, mijn zonneschijn ben jij een ander mag zeggen van jou, een zonneschijn bij